Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil niet dat het Openbaar Ministerie vaker zelf straffen gaat opleggen. Bij bijvoorbeeld heling of diefstal kan het OM zelf schikken in strafzaken zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat om zaken waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Sinds februari gebruikt het OM deze bevoegdheid al vaker en het wil deze nog verder uitbreiden. De Kamer wil eerst wachten op onderzoeken naar het uitbreiden van schikkingen zonder rechter. In de VS geldt vanaf komende dag op producten uit China een importtarief van 104 procent. Eerder stelde de VS een tarief van 54% in voor China. President Trump waarschuwde gisteren om de tarieven niet te bestraffen met tegenmaatregelen. Maar dat heeft Peking wel gedaan. De Chinese regering zei vanochtend dat het niet zal wijken voor afpersing... en zich zal blijven verzetten tegen de hoge importtarieven. Makreel verdwijnt binnenkort mogelijk uit de supermarktschappen. Door overbevissing is het niet meer verantwoord om makreel in de Atlantische Oceaan te vangen. Dat concludeert de organisatie achter de viswijzer... die consumenten moet helpen om duurzamere vis te kopen. De viswijzer adviseert nu geen makreel meer te kopen. De Nederlandse vissector is boos over het advies. Vooral andere landen zouden verantwoordelijk zijn voor de overbevissing. Arsenal is een stap dichter bij de halve finales van de Champions League. De Engelse club won in Londen met 3-0 van Real Madrid. Declan Rice scoorde na rust twee keer, beide keren uit een vrije trap. In de andere kwartfinale van vanavond heeft Internationale gewonnen van Bayern München. Het werd daar 1-2. Het weer vanuit het noorden steeds meer bewolking. In het midden en oosten van het land vannacht ook kans op nevel of mist.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 Así será. Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, por ti, por mí. por ti, por mí, por ti, por por ti, por por ti, por por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh?